7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ondernemingsraden van grote bedrijven in Nederland roepen het kabinet op... om de klimaatdoelen niet heilig te verklaren. De raden van onder andere Esso, Shell en Tata Steel... vrezen een eventuele CO2-belasting. Die zou ten koste gaan van banen in Nederland... terwijl andere landen minder ambitieus zijn op klimaatgebied. Tweederde van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering... maar de meeste mensen wachten tot de overheid of het bedrijfsleven iets doet. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van het blad Binnenlands eh, Bestuur. Volgens de onderzoekers is het een geldkwestie, maar weinig mensen zullen uit zichzelf overstappen van gas naar een relatief dure warmtepomp. Veel armere mensen zeggen duurzamer leven niet te kunnen veroorloven. Ook zijn volgens het onderzoek mannen minder duurzaam dan vrouwen... en maken ze zich minder zorgen om het klimaat. Het duurt waarschijnlijk nog 2,5 jaar voordat de aanklachten over de brand in de Grenfell Tower bekend worden gemaakt. Bij de brand in de Londense flat in 2017 kwamen 72 mensen om, 77 raakten gewond. Er was van alles mis met de brandveiligheid in de toren. zoals was de gevelbekleding brandgevaarlijk en deugde de ventilatie niet. Het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat koloniale roofkunst teruggeven. Om welke objecten en welke landen het gaat is nog niet duidelijk. Het museum beheert de Nationale Volkenkundige Collectie... en bezit 375.000 voorwerpen. Sommige zijn honderden jaren oud. De Amerikaanse zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt na een verhoor over gemiste alimentatie. Omdat hij de borgsom niet kan betalen is hij gearresteerd. Hij werd vorige maand ook al opgepakt vanwege seksueel misbruik van meerdere vrouwen, waaronder minderjarigen, maar kwam toen op borgtocht vrij. Het weer bewolkt en veel regen en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging wordt op dit moment veroorzaakt door ongelukken op de A8 bijvoorbeeld. Van Zaandam naar Amsterdam ben je een half uur langer onderweg tussen Westzaan en knooppunt Zaandam. De rijstrook is daar dicht. En ruim een half uur oponthoud ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Daar zijn twee rijstroken versperd door een aanrijding. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk heb je 10 minuten oponthoud. Daar staat het vast voor Noorddijk.